Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een brand in een ziekenhuis in Düsseldorf is een dode gevallen... en er zijn meer dan 70 mensen gewond. De meeste hebben een rookvergiftiging opgelopen. Zeven mensen zijn er slecht aan toe. De brand brak uit in de kamer van een van de patiënten. Daar werd later ook de dode gevonden. Duitse media melden dat de brand zich uitbreidde over vijf verdiepingen. Het vuur kon zich zo snel verspreiden... doordat zuurstof uit een leiding was ontsnapt. Het duurde een uur voordat de brand was geblust. Tien jaar na de economische crisis zijn de meeste mensen in Nederland er weer bovenop gekrabbeld. Ze zijn tevreden over hun leven. Maar dat geldt niet voor iedereen, constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau in de Sociale Staat van Nederland. Een groep van zo'n 400.000 mensen lukt het niet om aan te haken. Volgens het SCP moeten de toekomstige werknemer beschikken over steeds meer sociale en empathische vaardigheden. Eenvoudig werk gaat wegvallen door onder meer robotisering. En dat kan leiden tot een groeiende groep burgers die niet mee kan komen. Het Britse lagerhuis heeft, zoals verwacht, tegen een oproep gestemd van premier Johnson om vervroegde verkiezingen te houden. Daarmee is het definitief dat er geen verkiezingen komen voor 31 oktober, de dag van de geplande brexit. Johnson had een tweederde meerderheid nodig, maar die haalde hij bij lange na niet. Johnson wil verkiezingen om, als hij die wint, de geplande brexit op 31 oktober te kunnen doorvoeren. Deal of no deal. Het Lagerhuis bepaalde eerder dat Johnson niet zonder deal met de EU de brexit mag doorvoeren. De Nederlandse staat heeft in de jaren 80 miljoenen guldens voor meubelstukken van prinses Juliana betaald... terwijl ze al staatseigendom waren. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Het zou gaan om zeker 300 waardevolle meubelstukken... uit de collectie van Paleis het Loo. Ze werden begin 19e eeuw op staatskosten besteld... door koning Lodewijk Napoleon. En er zitten ook meubels bij uit de periode van koning Willem I. Hoffunctionarissen zouden in 1969 ten onrechte hebben geconcludeerd... dat alle meubels op het Loo volledig eigendom van de koninklijke familie waren. Het weer. De temperatuur daalt naar 3 tot 9 graden.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 For once, I need you to listen. I'm not your object of affection. No more. see me cry. You'll be waiting your whole life. I'm not gonna change my mind. Not this time, not this time. internet. www.zfmzandvoort.nl van ZFM.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 You won't back me down on these open streets. It's just my face since to lose It's just a single letter taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark.